Meijer met het NOS-journaal. Hamas zegt alle lichamen van Israëlische gijzelaars die tot nu toe zijn gevonden... te hebben overgedragen aan Israël. Volgens Hamas kunnen de overgebleven lichamen alleen met veel moeite... en speciale apparatuur worden gevonden en geborgen en dat kost tijd. De terreurgroep zegt vanavond nog twee lichamen te hebben overgedragen... De Amerikaanse president Trump meldt dat hij Israël toestemming geeft om door te gaan met de gevechten in Gaza... als Hamas zich niet aan de afspraken van het staakt het vuren houdt.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 De zaak moet nu worden overgedaan. Volgens de Duitse aanklagers speelde de Oekraïner een belangrijke rol... bij het opblazen van de Nord Stream pijpleiding in de Oostzee. Niemand heeft de sabotagedaad opgeëist. Oekraïne ontkent elke betrokkenheid. Oud-basketbalspeler en coach Randy Wiel is overleden. De op Curaçao geboren Wiel was van 1991 tot 1993 bondscoach van Oranje. Als speler kwam hij 53 keer in actie voor het Nederlandse team... waarmee hij jarenlang het gezicht was van het Nederlandse basketbal. Wiel werkte ook veel in de Verenigde Staten.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 Maybe it's my mistake to show this love I feel inside, girl. Cause each day that just die. hoofdletter Z. ZFM. Take a little time, a little time to think things over. between the lines in case I need it when I'm older.